Dat is wat ik er in algemene zin eh, over kan zeggen. en we doen dit omwille van de Nederlandse veiligheid. Maar uiteraard wel in een sterk veranderde context... waarin je ook steeds opnieuw die balans met elkaar weegt. Het kabinet heeft aan de Russische ambassadeur laten weten dat de diplomaten binnen twee weken Nederland uit moeten. De afgelopen week hebben meer Europese landen Russische diplomaten uitgezet... omdat er vermoed werd dat het spionnen waren. Ongeveer 1 op de 6 Nederlanders is in 2020 slachtoffer geworden van fraude. Vooral jongeren waren de dupe, zeggen onderzoekers van de Universiteit Twente. In de meeste gevallen ging het om aankoopfraude. Dat is als je online wel voor je spullen betaalt, maar ze niet bezorgd krijgt. De A28 bij Hogeveen ligt vol met aardappels. Daar is een vrachtwagen gekanteld en een deel van de piepers is daardoor op de snelweg beland. Het duurt in ieder geval nog tot 8 uur vanavond voordat de boel helemaal is opgeruimd. De KNVB vindt het geen goed idee om het WK voetbal in Qatar te boycotten of te verplaatsen naar een ander land. Tienduizenden Nederlanders hadden daarvoor een handtekening gezet onder de petitie Cancel Qatar. Maar de KNVB heeft er bewust voor gekozen om wel te gaan. KNVB kon drie dingen doen. Niet gaan, meedoen en alleen maar voetballen of meedoen. En ook eh, maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en meewerken via het voetbal aan verandering in Qatar. En wij hebben voor die laatste route gekozen. Komende vrijdag wordt er al gelood voor het WK voetbal dat eind november is. En dan nog het weer. In het zuiden af en toe regen. Het wordt tussen de 10 en 14 graden.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 Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, stopt voorlopig met de plannen voor een megadatacenter in Zeewolde. Er is veel verzet tegen de komst van het center. Rusland zal de militaire activiteiten rond Kiev en Tscherniv drastisch terugschroeven... liet de Russische vice-minister van Defensie weten...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 You come over right. Let's work it out, boy. Let's work. better get it on. What is here will soon be gone when the leaves are falling. maybe we could fall apart. And there may come a time when you will forget my love is true.